Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De situatie in meerdere ziekenhuizen in Noord-Gaza is catastrofaal. Dat meldt het gezondheidsministerie in Gaza. Dat valt onder de politieke tak van Hamas. Israël voerde de aanvallen op het noorden van Gaza de afgelopen week op. Daarbij zouden ongeveer 200 mensen zijn gedood. Israël heeft de aanvallen op een vluchtelingenkamp bevestigd... en zegt dat daar terroristen zijn gedood. Volgens de VN zitten in dat vluchtelingenkamp zeker 400.000 mensen vast... die er van Israël niet uit mogen. Israël heeft een grote luchtaanval uitgevoerd op Nabatieh, een stad in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. In de stad wonen ongeveer 15.000 mensen. Hulpverleners zijn bezig met het zoeken naar slachtoffers. Maar dat is volgens hen moeilijk vanwege de grote branden die zijn ontstaan. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zijn er sinds eind september door Israëlische aanvallen ruim 1600 mensen gedood in Libanon. In Alphen aan den Rijn is opnieuw een schietincident geweest in een straat. Niemand raakte daarbij gewond. Twee mensen zijn aangehouden. Eerder deze week waren er ook al incidenten. Donderdag werd er een woning beschoten. Daarvoor werden twee verdachten aangehouden. Diezelfde avond werden twee mensen gearresteerd bij een winkelcentrum... na een melding dat ze mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze bleken een explosief bij zich te hebben. Een dag later was er een explosie bij een woning in Alphen aan den Rijn... en daarvoor is nog niemand opgepakt. Nadat gisterochtend in Maasluis op straat een lichaam werd gevonden... heeft zich later op de dag een man van 19 gemeld bij de politie.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 I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and O's. Oh they counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. <laughs> She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked see me in a suit with a red tie tied up. Gritan Gris, nice to meet you.